een tak in het bos zit een koekoek. Als ik loop op het mos voor de koekoek. Als je hem hoort ben je blij, want dan is de kou voorbij. Iedereen is tevreden, want hij brengt de zomer mee. Hier en daar voor je in het voorjaar de koekoek. Colino, als hij komt dan zijn we blij. Zo blij, zo blij. als hij komt dan is het mij. Als de wind verdwijnt, komt de koekoek. Als het zonnetje schijnt, komt de koekoek. In de lente in mei leggen vogeltjes een ei. En de koekoek nadien legt de juni clandestien. Maar altijd met veel vlijt roept de koekoek. Corino, als hij komt, dan zijn we blij. Corino, als hij komt, dan is het mij. in de lente in mei leggen vogeltjes een mij. En de koekoek nadien legt in juni clandestien. Maar altijd met veel blijd koek de koekoek. Coolino, als hij komt dan zijn we blij. Coolino, als hij komt dan is het mij. Als hij komt dan is